Mensen in Utrecht-West kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Rond half twee vannacht meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was en er alleen nog werd nageblust, maar een uur later laaide het vuur toch weer op. De gemeente Amsterdam kan mogelijk gaan profiteren van de uitslag van het brexit-referendum. In de Volkskrant zegt een woordvoerder van wethouder Ollongren van Economische Zaken... dat een aantal bedrijven na de brexit de Noordzee wil oversteken. Volgens de woordvoerder gaat het vooral om Aziatische bedrijven met een kantoor in Londen... die niet houden van politieke onduidelijkheid. Zij zouden nu een groot deel van hun activiteiten willen overhevelen naar Amsterdam... om van daaruit het vasteland van Europa te bedienen. In Spanje wil premier Rajoy gaan regeren na de parlementsverkiezingen. Zijn conservatieve Partido Popular is opnieuw de grootste, maar haalde geen absolute meerderheid. De stembusgang was nodig omdat er na de vorige verkiezingen een half jaar geleden geen coalitie kon worden gevormd. De partijen staan nu weer voor hetzelfde probleem. De liberale partij Ciudadanos is bereid om te praten over een coalitie. Voor een meerderheid in het parlement is dan nog wel de steun nodig van regionale partijen in Baskeland en op de Canarische eilanden. De finale van de Copa America tussen Chili en Argentinië is na strafschoppen opnieuw gewonnen door de Chilenen. Na reguliere speeltijd en verlenging was het nog altijd 0-0 bij de wedstrijd in New Jersey. Vorig jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar in de finale en toen won Chili ook.